Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle Oekraïense vluchtelingen zijn veilig in Amsterdam. De stad heeft gehoord dat er vluchtelingen slachtoffer zijn geworden van misbruik en mensenhandel. De politie onderzoekt een aanranding van een Oekraïense vrouw in een huis. En ook zijn er ronselaars gezien bij opvanglocaties. Een kenniscentrum over mensenhandel waarschuwde er al eerder voor. Mensen die ehm, ja, een lift aangeboden krijgen door volslagen onbekenden... en dan ergens anders terechtkomen dan ze denken. Ehm, mensen die ehm, werk gaan doen waar ze eh, veel minder voor betaald krijgen dan wij volgens Nederlandse normen eh, goed vinden. Dat soort dingen. Gedwongen prostitutie kan ook. Burgemeester Halsema zegt dat het lastig is om toezicht te houden op vluchtelingen die bij mensen thuis worden opgevangen. Bij opvanglocaties zijn medewerkers er volgens haar op getraind om signalen te herkennen. De jongen van 17 die een dreigmail zou hebben gestuurd naar een school in Beeldhoven komt voorlopig vrij. Hij was opgepakt omdat hij schreef dat hij in de school zou schieten. Hij zat sinds zaterdag vast, maar omdat hij minderjarig is en geen strafblad heeft... mag hij voorlopig naar huis. Ook blijkt nergens uit dat de jongen echt van plan was om te schieten. De jongen blijft wel verdachte en kan nog een straf krijgen. Slecht nieuws voor wielerfans. De Benelux Tour gaat dit jaar niet door. De meerdaagse wedstrijd wordt verplaatst naar volgend jaar... omdat de organisatie het niet goed kan plannen. De drukke wielerkalender zorgt voor problemen... waardoor het verplaatsen de enige oplossing lijkt. Boom op het spoor of defecte bovenleiding... dat zijn bekende redenen voor vertraging met de trein. In Spanje is er een nieuwe bijgekomen. Spoor in de zee. Een spoorlijn bij Barcelona ligt vlak langs het water... maar nu door klimaatverandering stukjes van de kust afbreken... komt het treinverkeer in gevaar. Correspondent Rob Zoutberg maakte een rietje. Met verandering van klimaat, stijging van de zeespiegel... erosie hier langs de kust... rijdt deze trein al bijna in de zee... en begint hier ook steeds meer de twijfel te groeien of deze historische spoorlijn nog wel te redden valt. Ja, experts denken van niet. Het spoor moet nu al de hele tijd gerepareerd worden en dat zorgt voor veel vertraging. Het is beter om de oudste spoorlijn van Spanje te slopen, denken ze. Het weer, steeds meer bewolking vanavond en vannacht. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen trekt er van Zeeland richting Groningen regen over. Het wordt dan 16 tot 19 graden.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 If I haven't, then I misbehave. You're the woman that has got me saved from my loneliness. I say, doom doom doom doom doom doom. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz, Love and Happiness op de Zondag. De Israëlische jazzbassist eh, Avishai Cohen liet zich van zijn poppykant zien... en bejubelde zijn Lady, de ware liefde. Eh, misschien een grote zanger zal die eh, nooit worden. Oprecht en lekker groovy klonk hij wel. Te vinden op zijn album 1970, 1970. Een verwijzing naar zijn geboortejaar. Avishai Cohen, die geweldige bassist ook uit Israël. it's over, my heart says through. But my body's slow getting over you. So here in the dark, while sleep won't come, I'm counting one, one more, more night. One more night to burn, burn, burn. One more night to twist and turn. One more night. one more night to yearn. A blanket of stars, they shine through my window. They watched you walk into my life and they watched you go and they whisper, You got what you wanted, girl, but you don't want what you got. Now you're counting one, one more, more night, One more night to east and turn one more night to scream in my dreams one more night to yearn. He's the reason why I, they say, don't throw pearls before swine. he's the reason why I, they say, love is blind. Take care who you wish for, take care who you choose. Care for those who leave you counting, counting. crows before swine. He's the reason why I, they say love is blind. Take care what you wish for, take care what you choose. Take care for those who leave you counting, counting. tricks, making do with taters and grits, standing up each time you get hit. Jazz, jazz, jazz, nothing but soul. ZFM Jazz. Twee nieuwe releases hoorde je daarnet. Eerst Eugenie Jones, de zangeres, die vroeg zich af of ze niet met haar blinde liefde de parels voor de zwijnen had gegooid. Ze, ligt, of ze lag er over te woelen. One more night to burn, kreunde ze, verzuchtte ze. Eh, van haar album eh, Players, net uitgekomen. En dat werd gevolgd door Nueva Manteca... Eh, uit de as eh, herrezen na de dood van eh, Jan Laurens Hartong. een nieuwe band samengesteld rondom oorspronkelijk leden Ben van der Dungen, saxofonist en Niels Fischer. Met een aantal Zuid-Amerikaanse artiesten, <clears throat> muzikanten van hun album Art. Een tribuut aan, een ode aan Art Blakey. En daarvan hoorde je het welbekende nummertje Monin. En ehm, ja, als zij bij jou in de buurt komen dit eh, zomerseizoen in Nederland... dan moet je ze echt gaan bekijken. Nueva Manteca, vette, swingende Latin jazz. ZFM Jazz Top 2022 Cover-Up. a spell on you. Because you're mine. Oh, you're mine. You better stop it, Daddy. You better stop doing the things you do. you ever try to put me down. I'm gonna put a spell on you. my four-leaf clover. I've got a gypsy woman giving me advice. And I got some red hot tips I gotta keep on ice. Well, I'm gonna put a spell. I'm gonna put a spell. I'm gonna put a spell. I'm gonna put a spell on. Simone, I put a spell on you. Of dat een eh, vloek of een zegen is voor de man in kwestie... laten we hier maar even in het eh, midden <clears throat> eh, te vinden in de top 2000 van de NPO... in de versie van Creedence Clearwater Revival. Je weet wel, van John en Tom Fogerty. Maar hier bij ZFM Jazz te, horen in een betovende vertolking van Kim Nelly... de machtige zangeres uit de San Francisco, USA. Eh, te vinden op eh, plek 389 in de top 2022 cover-up eh, jazzy covers... van de nummers uit de top 2000. En dat werd gevolgd door Lucas Santana, de in Nederland woonachtige alt-saxofonist en zijn Nederlandse, eh, Nederlandse band. Eh, het nummertje heette Troublemaker. <clears throat> nou, dat is hij zelf eh, niet. En hopelijk kunnen we hem in het nieuwe seizoen een keer zien hier misschien in het jazztheater De Krocht. Een geweldige band en een geweldige saxofonist, die Lucas Santana. Van zijn album, daar moet ik wel even spieken. Ehm Reflections uit het 2021. Maar volgens mij heeft hij net uh, een nieuw album uit. Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrill? Do I soothe you? Tell me the truth now. Do I move you? I illusion the answer better be yes. Are you ready for this action? whoever De bluesy Deense zangvogel Cicely Norby zich hardop en een beetje dreigend af. Een eh, hedendaagse vertolking opnieuw van een klassieker van Nina Simone... te vinden op haar album Sisters in Jazz... waarbij ze bijgestaan wordt door allerlei vrouwelijke muzikanten... van een album van een jaar of drie geleden. Do I Move You, jazeker, beaamt, beaamt het eh, eh, Lewinsky Quartet... Je bent mijn kleine, lieve, mysterieuze en aanlokkelijke duiveltje, Devilet. Van het eh, trio dat ontstond, denk ik, in de dagen dat Monica Lewinsky in het eh, nieuws was. Eh, het is een trio dus met Rolf Delfos, Arno Krijger op orgel... en Pascal Vermeer op drums en Rolf Delfos op sax natuurlijk. Mark Murphy. Hij had geen zin meer om langer te wachten. Come and Get Me, met die lekkere retro-swing van de Finse Cool Jazzers van het Five Corners Quintet. Met uh, Timo Lassie op sax en Hugo Escola op trompet. <clears throat> Uh, ja, en over swingen gesproken. De dance- en lounge-muziek vanaf de jaren 90 eh, valt bijna rechtstreeks terug te voeren... op dit nummertje wat je net hoorde... van een van de hoge priesters der funk, Johnny Guitar Watson. Love That Will Not Die. Van zijn album Funk Beyond the Call of Duty uit 1977 wel te verstaan. Love and Happiness, ja, dat was eh, een beetje het thema van vandaag. De leidraad, dat wenste ZFM Jazz eh, natuurlijk iedereen toe. Maar in het bijzonder vandaag eh, Ron, de Young Lion in Leiden. En hij verdient zijn verjaardag vandaag. En zijn Claire ook gefeliciteerd namens het, iedereen hier bij ZFM Jazz. En namens mij, Edward en ook Ellen. We gaan luisteren naar het nummertje Love and Happiness. Van opnieuw saxofonist Ron Delfos, Volgens mij ook uh, woonachtig in Leiden als ik me niet vergis. Bijgestaan door DJ Phil Martin en Erwin eh, Hoorweg. Pardon. Ehm, de Jazz Invaders. Love and happiness. En dan moet ik even kijken, daar staat iemand bij volgens mij. Eh, oh ja, de zanger is natuurlijk Dirk Rienstra. Love and happiness, hier komt hij. loneliness, love and happiness. You took me out of this strange emptiness. But now my life is looking bright. Your love just took me by surprise. How long will this go on? Now my love is here to stay. Will it ever go away? It never felt so strong. Topic natuurlijk samen met de Britse gitarist-vocalist Tom Misch... en de fantastische drummer Yusuf Days. Dat het ook bij jullie eh, vandaag in de smaak is eh, gevallen... komt van hun album What Kind of Music van een paar jaar geleden. We zitten aan het einde van Love and Happiness van vandaag. De hemel is opengebroken, de zon gaat schijnen. Love Power... Daar moeten we het eh, van hebben. Mogen die verduvelde jazzmuziek louterend hebben gewerkt eh, vanochtend. Bedankt voor het luisteren naar mijn uh, eh, Jazz Mijn naam is Edward Rauhorst, also known as Mr.